In Rio de Janeiro werd het 3-0 tegen de huidige wereld- en Europees kampioen Spanje. Doelpuntmakers waren Neymar en twee keer Fred. Spanje miste een strafschop. Voordat de wedstrijd begon waren er relletjes buiten het stadion. De politie raakte slaags met demonstranten. Een klein groepje probeerde de veiligheidszone rond het stadion binnen te dringen. En daarbij gooiden de betogers stenen en molotovcocktails naar de politie. Met traangasgranaten werden ze teruggedreven. In Brazilië wordt al weken betoogd tegen corruptie en het gebrek aan publieke voorzieningen. De demonstranten vinden dat er te veel geld wordt verspild aan sportevenementen, zoals het WK voetbal dat volgend jaar in Brazilië wordt gehouden. De politie heeft vier inbrekers door een groot deel van het land achtervolgd. De jacht begon in Rotterdam en ging via de snelweg richting Amsterdam. In Amsterdam-Zuidoost vlogen de inbrekers uit de bocht en konden ze worden aangehouden. Ze waren alle vier gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen waren aanspreekbaar en zullen zo snel mogelijk naar Rotterdam worden overgebracht. De vierde verdachte was niet aanspreekbaar. Het gratis popfestival Parkpop heeft, meer, heeft 250.000 bezoekers getrokken. Zo'n 100.000 meer dan vorig jaar. De organisatie spreekt van een mooi aantal voor zo'n mooie dag. Vorig jaar viel het muziekfeest in het water. Bezoekers konden kijken naar optredens van onder andere Bob Geldof en Sinead O'Connor. Parkpop werd voor de 33ste keer gehouden in het Haagse Zuiderpark. Het evenement is zonder incidenten verlopen. Het weer, vannacht kan in het noorden een bui vallen. Temperatuur daalt tot zo'n 13 graden. Overdag wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidoosten.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 Niemand ziet me, niemand kent me, niemand loopt me achterna. sta in niemand agenda. maar voor even